Sonia, Sonia, warum, warum warst du? dan word jij voor goed zijn vrouw. Sonja, lieve Sonja. Morgen treur ik om jou. Als een bruid liet đạp để giò mor khen lieve Sonja. Morgen treur ik om jou. Morgen treur ik om jou.